Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas en Islamitische Jihad hebben weer een lichaam van een overleden gijzelaar overgedragen. Het zou gisteren zijn gevonden in Nusayrat, een vluchtelingenkamp in midden-Gaza. In Israël wordt met DNA-onderzoek vastgesteld of het inderdaad om een gijzelaar gaat. Als dat zo is moet Hamas nog twee lichamen overdragen als onderdeel van het bestand. Sinds het ingaan daarvan heeft Israël de lichamen van 330 Palestijnen teruggegeven... Daarvan konden er maar 95 worden geïdentificeerd... omdat er in Gaza tekort is aan materiaal om DNA te onderzoeken. De Tweede Kamer wil af van de bevoegdheid van de minister van Justitie... om tegen het OM te zeggen of iemand vervolgd moet worden, of juist niet. De meerderheid stemde voor het voorstel van D66 om deze regel uit de wet te halen. De partij wil zo voorkomen dat iemand die aan de macht is... het OM kan opdragen om bijvoorbeeld een tegenstander te vervolgen. De Franse politie heeft vier nieuwe verdachten opgepakt... in het onderzoek naar de juwelenroof uit het Louvre. Het zijn twee mannen en twee vrouwen, alle vier uit de regio Parijs. Een van de verdachten zou tijdens de inbraak buiten op wacht hebben gestaan. De drie anderen zijn mensen uit zijn omgeving. De buit, waaronder kroonjuwelen uit de tijd van de Franse keizers... is nog altijd niet gevonden. De problemen met de rioolwaterzuivering in het Brabantse Haps duren nog tot morgen. De zuiveringsinstallatie werkt niet door een stroomstoring die door nog onbekende oorzaak ontstond. Zo'n 90.000 huishoudens in het land van Kuik en in de dorpen Zeeland en Odilia Peel krijgen de oproep om zo min mogelijk water te gebruiken en de wc zo min mogelijk door te spoelen. Het weer. In de loop van de avond minder buien en vooral vannacht op veel plaatsen mist. Minimaal rond het vriespunt. Morgen overdag eerst mistig. Later laaghangende bewolking. Met weinig wind wordt het rond de 6 graden. In de mist hooguit een graad of 3. De komende dagen blijft het licht wisselvallig en geleidelijk minder koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog wat vertraging op de A2. Den Bosch, Amsterdam bij Breukelen. 4 kilometer en een kwartier op oponthoud. Bergingswerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. Bij knooppunt Burgerveen op de A4 gaat het een stuk beter. Vanuit Amsterdam naar Den Haag nog 7 kilometer file. Vanaf Badhoevedorp 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar vrij. 20 minuten vertraging ook op de aansluitende A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek.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 sorrow don't ever stop. In the corner at the table by the jukebox. So step inside where love has died, and you shall find me with sadness in a haunted face that's bound to be. Het tweede deel van Crossroads biedt je vergeten parels, sterrenduetten, nieuwe acts en onvervalste honky-tonk. Perfect om mee te vervolgen. In the Corner, at the Table, by the Jukebox is een eerbetoon aan de Texaanse singer-songwriter James Hand. Door ex Connolly, groots en traditioneel uitgevoerd met fiddle en pedal steel. In de song zoekt het hoofdpercentage verstilling en troost bij de jukebox.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 Gemaakte fouten en gemiste kansen. For All the Good It Did is gevat in fraaie harmonieën en folk geïnspireerde instrumentatie passend bij de unieke legacy van de Nitty Gritty Dirt Band sinds 1966 actief. me down when I tried so hard. duet van een Integrity Dirt Band met Matricia Burke, waarin nostalgie naar de onschuld van jeugd in Nashville en de evolutie van de stad centraal staan. De song is opgebouwd rond sfeervolle lyrics over Polaroids, drank, Broadway en het ongrijpbare van Heartbreak Town. Het geheel ademt een overpeinzing, je kunt niet meer terug, verpakt in melodieuze country rock. the southern accent Downtown bars Country band without a steel guitar We've come so far Can't remember where is het favoriete album van de maand. Een pure country wals die Joshua Hadley samen met Ray Benson een extra dosis emotie geeft. Typisch voor Hadley's western swing invloeden zijn de arrangementen authentiek en de tekst diep sentimenteel. Over het nakomen van oude beloftes in dans, liefde en vriendschap. Het is een terugblik naar de gouden tijd van de honky tonk, waar de wals het hoogtepunt vormde. sorry, darling. I must have forgotten the waltz that I promised to you. But, sweetheart, don't worry, there's no cause for hurry. I promise my heart will be true. can't wait. My poor heart would break just knowing you found someone new. But I'll never blame you, cause I never gave you the waltz that I promised to you. Ashley Cook gebruikt haar moderne country popstijl om de intieme ballad Baby Blues te brengen. Over onzekerheid, verlangen en de schoonheid en de strijd van emotionele eerlijkheid. Haar warme, herkenbare stem brengt de song naar een breder publiek. Crossroads. Hot stuff. Baby, put those baby blues away. One more look at get that bed I made. We're already running late Ain't much more that I can take Baby, put those baby blues away Our reservation's 7.30 And it's 7:31. you Or oh, maybe just a kiss And then I swear we're going okay Maybe one more after this I know you know That you ain't playing fair If we got any chance again Time to Make Old Friends is een Amerikanen tribute aan de traagheid en waarde van vriendschap, die pas na jaren echt wortel schiet. Dylan Warnack op gitaar en Nicky Bloom met haar zachte vocalen creëren een laidback sfeer die uitnodigt tot reflectie. Davis herinterpreteert Crystal Gale's klassieker op eigen rauwe bluesy wijze. Zijn cover voegt een ondertoon van pijn en realisme toe. Perfect gedragen door Davis' diepe stem en eenvoudige eerlijke productie. reasons, give me alibis. Tell me you love me, but don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. I didn't know just what I had. Oh, but honey, now I do. Dit duet is een speelse ode aan de vrijdagavondvraag in elk country How much beer can one man drink after a long hard working week? Met schalkse tekst over vriendschap, werk en ontspanning, waarbij zowel stem als sfeer uitnodigen tot meezingen. Drake Mulligan en Randall King staan aan de bar. How much beer can one man drink after a long hard working week? How many is it gonna be when the sun comes around? And how far up can one man climb on an old bar stool in the neon light? How much beer can one man drink? We're about to find out. I was thinking about it while I was on my way after clocking out cashing my paycheck. What comes next for all us regular guys? You know, life is tough with lots of decisions, questions without answers. The answers ain't been given. But I got a question that's gonna get answered in here tonight. How much beer can one man drink after a long, hard working week? many is it gonna be when the sun comes around? And how far up can one man climb on an old bar stool in the neon light? How much beer can one man drink? We're about to find out. So here you are, and we are too. Yeah, we are. Sipping on suds of that ice cold brew listening to that old jukebox play. There's headaches to be had and heartaches to heal. Whatever you got, <laughs> we know how you feel. Cause we're all searching, hurting, or helping a brother on his way.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 De drie supersterren waren al jaren bevriend en bewonderden elkaars werk. In de jaren 70 probeerden ze al eens samen een album op te nemen. Maar labelbeperkingen en schema's zaten een uitgave in de weg. Enkele van die oude opnames belanden later op soloalbums. Uiteindelijk kwam het album Trio tot stand in 1986. Trio werd meteen een enorm succes. Het album verkocht wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren en behaalde meervoudig platina. Kritische reacties waren unaniem lovend vanwege de verbluffende samenzang en de combinatie van traditie en persoonlijke zegingskracht van elk van de drie zangeressen. Als eerste song luisteren we naar The Pain of Loving You. Those Memories of You en Wildflowers zijn eveneens afkomstig van het album Trio, met Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris in hun glansrol. Crossroads. Crossroads. Country Flashback. The hills were alive with wildflowers and I was as wild, even wilder than they. Or at least I could run they just died in the sun And I refuse to just wither in place Just a wild mountain rose Needing freedom to grow So I ran fearing not where I go When a flower grows wild It can always survive Wildflowers don't care where they grow verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. De Iers-Duitse muzikant Ria Garvey brengt met Girl, You're Going To Get It All... een krachtige song die pop en country naadloos mixen. Zijn internationale ervaring vertaalt zich in een toegankelijke productie... met een optimistische boodschap. She's a small, big city girl, 17. Watching the world through a telephone screen. She's got no shadow, afraid she's gonna lose herself. Tied to the tracks of a nine to five. Knocking on the doors to close the blinds. Count down the days, waiting for the words, you're good enough let it go You can give it up, you can go and get it The baby that you dream yourself like it's 1848. Will we ever learn? Good times make the weak, hard times make warriors. You take van old school country swing met Franse Americana. Hun song That Ain't Right is een speels retro duet van Melissa Carper en Theo Lawrence over ouderwetse waarden en het verlangen naar echtheid in de liefde. to the left and to the right. nowhere Oh, that ain't right. and short, short skirts. Oh, Orange handed, she flirts and flirts. Oh, that ain't right. I know it ain't right. No, that ain't right. No, it sure ain't right. You, you gotta, gotta find you a baby that'll treat you right. kissing on another man. Oh, that ain't right. Well, I know it ain't right. No, that ain't right. That sure ain't right. You, you gotta find you a baby that treats you right. Cause that ain't right. They can no happy it's all about how she done me wrong. Oh, that ain't right. I know it ain't right. No, that ain't right. That sure ain't right. You, gotta find you a baby that treats you right. Cause that ain't right. each to the right. My sweet girl's nowhere in sight. Oh, that ain't right. I know it ain't right. That sure ain't right. That sure ain't right. You gotta find you a baby that treats you right. Cause that ain't right. You gotta find you a baby that treats you right. Cause that ain't right. In the spotlight. spotlight. apathy As the months, will they turn their backs on fall In this barn, it sits empty The wells run dry No horses left to roam these stalls left to me lies in this field. And there's work to be done underneath that burning sun. Something to remind me how to feel. And this tractor, it starts Southern Rock and Country, die varieert tussen verhalen over leven op de weg, rollin, en de Roots Identity Tracks Choclo Country. Clay Street Unit excelleert in prachtig samenspel en houdt vast aan de traditie zonder ouderwets te klinken. just over the hill Stone's throw away from where time stood still Down by the banks of the Turkey Pen Creek Down by the hickory where we used to meet In the days, turn to years before Tex-Mex-achtige storysong Tijuana Tonia van Roland Wit, vol humor en avontuur. Denk aan accordeon, lichtvoetige ritmiek en verhalende lyrics over de grensstreek, liefde en onwaarschijnlijke ontmoetingen. Dit was Crossroads, met een breed scala aan hedendaagse en klassieke rootsmuziek. Volgende week weer nieuwe ontdekkingen en muzikale verhalen. Música said, you do a shot and I'll do two.